Abellio vond de risico's te groot en wilde uit het project stappen. Extremisten hebben aanvallen uitgevoerd op Kirkuk in het noorden van Irak. Met wapens en explosieven vielen ze regeringsgebouwen, een elektriciteitscentrale en een politiepost aan. Een Koerdisch tv-station liet beelden zien van een dikke rookwolk boven de stad en liet geweerschoten horen. Islamitische staat zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanval op Kirkuk. De aanval komt op het moment dat het Iraakse leger en Koerdische strijders proberen de stad Mosul te veroveren op IS. De autobandenbranche biedt sportclubs de mogelijkheid om te testen hoe groot het risico is van de rubberkorrels op hun kunstgrasveld. De laatste tijd zijn er berichten dat die korrels van gemalen autobanden mogelijk kankerverwekkend zijn. Het RIVM doet daarnaar nieuw onderzoek. De bandenbranche houdt vol dat de korrels veilig zijn. Premier Rutte vindt het niet verstandig om het onderzoek naar de MH17-ramp te vermengen met het nee van de Nederlandse bevolking tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Rutte zei dat op de EU-top in Brussel. President Poroshenko van Oekraïne wees erop dat hij goed met Nederland samenwerkt in het MH17-onderzoek, maar hij noemde het gevaarlijk om dan het associatieverdrag tegen te houden. Rutte zegt dat hij die koppeling die Poroshenko legt negeert. De Walen blijven zich verzetten tegen het CETA-handelsverdrag tussen Europa en Canada. De Waalse regering verwerpt ook de laatste voorgestelde aanpassingen. Als Wallonië tegen blijft, kan het verdrag met Canada niet doorgaan. Vanochtend onderhandelen de Walen opnieuw met een Canadese delegatie. Dat is weer nog. Eerst kans op mist. Tegen de middag gaat het regenen en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Sloten. Daar zijn twee rijstoken dicht. Daardoor staat het flink vast op de ring Amsterdam, de A10. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat inmiddels 7 kilometer file tussen Duivendrecht en Klopen ten Nieuwe Meer. Met drie kwartier vertraging. En op de A10 West richting Den Haag.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 Our little dream castle with every dream gone. It's lonely and sad. gaze upon a cottage for sale você. terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Het eerste nummer eh, was natuurlijk een nummer van Dinah Washington. Het komt van haar album Dinah uit 1956. Het volgende nummer wat ik ga draaien is een nummer van Fletcher Henderson. Fletcher Henderson was een bandleider. Eh, hij componeerde ook veel en hij had vooral een talent om enorm veel talent ehm, in zijn band te verzamelen. En heel veel grote artiesten, die later natuurlijk doorbraken hebben bij hem in zijn band gespeeld. Waaronder Donny Redman, Benny Carter, Ben Webster, Roy Eldridge, Art Blakey, Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Lester Young, Rex Stewart en zelfs Sun Ra. U gaat luisteren naar een, eh, een nummer ehm, wat van een verzamelalbum komt. Fletcher Henderson, Ken Burns, Jazz. En het nummer heet Christopher Columbus Fletcher Henderson met zijn orkest Christopher Columbus. De volgende die ik heb klaarstaan is ook een eh, big band. Namelijk de big band van Tommy Dorsey. Tommy Dorsey was ook eh, populair um, zeg maar tweede helft jaren 30 en in de jaren 40. Er is een verzamelalbum van uitgebracht en daar heb ik een nummer van uitgekozen. En veel grote artiesten hebben in zijn band ook gespeeld. Waaronder bijvoorbeeld eh, Frank Sinatra... Maar ook Buddy DeFranco, Buddy Rich, um, Pee Wee Ehrman... Ehm, en nog vele anderen. U gaat luisteren naar Whispering... Tommy Dorsey, bijgestaan door de Pete Pipers op vocals. Het fijne aan, uh, aan jazz voor een presentator is dat je ook, eh, vooral in de oude jazz, heel veel korte nummers hebt. Die konden namelijk destijds gewoon niet eh, al te lang worden vanwege de 78 toerenplaten. Het was technisch niet mogelijk om nummers langer dan pak een mee, drie minuten op te nemen. De volgende serie die ik klaar heb staan... is dan ook eh, een serie van allemaal korte nummers. Het komt van een eh, album af van Ella Fitzgerald en Duke Ellington. Zij zijn in 1966 op de Côte d'Azur in Frankrijk geweest... en hebben daar een eh, aantal concerten gegeven... en daarvan zijn opnames gemaakt. U gaat eerst luisteren naar Wings and Things... instrumentaal nummer met een grote solo van Paul Gonsalves daarop... En eh, vooral een nummer met, Duke, uh, met het orkest van Duke Ellington... waarin Johnny Hodges een hoofdrol speelt. Daarna komt Ella Fitzgerald ook in eh, te horen. En dat nummer heet Things Ain't What They Used To Be. En als laatste van de drie Dowswell van Ella Fitzgerald. U gaat luisteren naar Ella Fitzgerald en Duke Ellington... what they used to be. Johnny Hodges played it a few minutes ago. And now we use it for the purpose of giving background to this finger snapping bit. And of course, you, ladies and gentlemen, are cordially invited to join the finger snapping. Crazy. I see I don't have to tell you one never snaps one's fingers on the beat. It's considered aggressive. Don't push it, just let it fall. And if you would like to be conservatively hip, and at the same time left elbow, establish a state of nonchalance. And if you would like to be respectably cool, then tilt the left earlobe on the beat, snap the finger on the afterbeat leg. Then you really don't care. And so by routining one's finger snapping and choreographing one's earlobe tilting, one discovers that one can become as cool as one wishes to be. With that, we want to thank you for the wonderful way you've inspired us and remind you that you are very beautiful, very sweet, very gracious, very generous, and we do je vous aime à la folie. Choose a sweet Lollapalooza and thee. I feel so rich in a hut for two, two rooms and kitchen. I'm sure would do. Give me just a plot and not a lot of land, and I'll swell thy witty would kiss me pretty. Ella Fitzgerald met Duke Ellington op de Côte d'Azur in 1966. Het interessante aan het maken van een jazzprogramma is natuurlijk... dat je een enorme afwisseling kan bereiken in een programma. De eerste uur veel instrumentaal gedaan. Veel lange nummers en nu veel vocale nummers, live nummers. En ze zijn vrij kort, dus we kunnen heel veel laten horen in eh, dit tweede uur. Het volgende wat ik heb klaar liggen is van Sarah Vaughan. Sarah is natuurlijk ook een geweldige artieste. En in 2011 dook de producer van Resonance, de platenmaatschappij... Ehm, in zijn contacten. En hij kwam in contact met Tim Owens. Een eh, voormalige producer van een eh, bekend radioprogramma in Amerika, Jazz Alive. En hij vertelde dat hij nog opnames had liggen van eh, het concert van Ster in 1978... in een, ja, een etablissement dat heet Rosie's. Daar trad zij op met haar band. Eh, op piano Carl Schroeder, op bas Walter Boeker en de drummer Jimmy Kop. En eigenlijk net als ehm, in de vorige uitzending... toen had ik een nummer van het trio van Bill Evans... wat ook heel lang on, on eh, zeg maar, eh, die opnames ehm, in de kast zijn blijven liggen... en die zijn later uitgebracht als live albums. En u gaat luisteren naar een nummer van dit album... Seraphone Live het Rosies uit 1978 en het nummer heet I Remember You. Now this is an old one. I mean, this is old, just about as old as you are. listen to this. Cool it. Was it? What I do? What I do? In Zo leiden opnames die ergens blijven liggen... jaren later tot een eh, prachtig live album. In dit geval van Seraphone. Volgende artieste die klaar staat ehm, op de draaitafel is Nina Simone. Ik ga twee nummers van haar draaien. Het eerste nummer komt van haar album Pestle Blues uit 1966. Het heet Tell Me More and More and Then Some. En het tweede nummer is Breakdown and Let It All Out... komt van het album Wild is the Wind, ook uit 1966. Nina Simone. I want some more and then some. That I love you only, dear. I want some more and then some. Of how you feel love me and you through start right back in again I've made the same mistake I know the awful ache of a little heart that's been double It's hard to be believing I thought I'd missed my guess I thought happiness for me was lost I want more Some more Some more than some from now on till doomsday. But I never, no, no, no, no, I never, no, I never will get enough. Simone. We gaan verder met ehm, een kleine eh, ja, bijdrage van een zangeres die ik ook hoog heb zitten. Etta James. Zij heeft een eh, album opgenomen samen met Eddie Cleanhead Vincent. Het eh, nummer wat u gaat luisteren heet Cleanhead Blues van Etta James en Cleanhead. Thank you very much, ladies and gentlemen. It is now time to start our show. And of course we have as our first attraction the one and only Mr. Eddie Clean Head Vinson. today. If it was starts to get wetter. My hair gets kind of cold. I try to grow a little hair, but I can't to save my soul. When it comes to getting summer, I get such a pretty tan. You can hear all the women holler, Where can I find that clean man? get yours, and brother, you know I'll get mine. Dat was Etta James. Ehm, nee, natuurlijk niet. Etta James eh, zat niet in het vorige nummer van uh, eh, Cleanhead Vincent. Eh, daar was ik even abuis. Um, ehm, u luisterde in het tweede nummer wat ik draaide naar Dakota Staten. En de Many Album Big Band. En Dakota Staten zong over de countryman die er energie moet geven. We gaan verder met Artie Shaw. Artie Shaw, big band leider die vele big bands heeft opgericht... en eigenlijk na een tijdje uh, de big band weer uh, ophefte... en een nieuwe big band is begonnen. Er is een verzamelalbum uit dat heet In the Café Rouge... en daar ga ik twee nummers van draaien. Moonray en My Blue Heaven. Marty Show met het nummer My Blue Heaven. Het zit er alweer bijna op. Ik ben toegekomen aan het laatste nummer voor eh, vandaag. Maar eerst wil ik nog even uw aandacht vragen eh, voor iets anders. Wij van CFM Jazz eh, zoeken uitbreiding van ons team. En we zouden graag in contact komen met iedereen die het leuk vindt... om iets met jazz te doen. Ehm, en wij kunnen daarbij natuurlijk voor alle de benodigde ondersteuning zorgen. Dus mocht u iemand kennen of mocht u zelf eh, interesse hebben in jazz en zou het leuk vinden om er iets mee te doen... neem contact op met ons op via de website eh, of via Facebook bijvoorbeeld. Ehm, het laatste nummer van vandaag wat ik ga draaien is van eh, Joe Henderson. En, het is ook een live nummer. Het komt van zijn album Straight No Chaser uit 1968... En het nummer heet Friends in. Het is een nummer geschreven door Miles Davis. En samen met Joe Henderson wordt het uitgevoerd uh, met piano, op piano Winton Kelly, bas Paul Chambers en op drums Jimmy Cop. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam, dit is CFM Jazz. Graag tot de volgende keer en veel plezier met Joe, Hans, Joe Henderson en Francine. U luistert naar CFM Jazz. Dit is Jeroen van Sluisdam. Het zit er helaas weer op.